Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op middel buiten het gebouw. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Hoeveel gewonden er nog zijn, is onduidelijk. De schutter is een 19-jarige oud-leerling van de school... die om disciplinaire redenen van school was gestuurd. De jongen is aangehouden. Verschillende melkveehouders zijn een petitie begonnen tegen de overheid. Ze vinden dat ze, ten, dat ze worden gecriminaliseerd en dat bedrijven ten onrechte op verdenking van fraude zijn geblokkeerd. Minister Schouten liet vorige maand 2100 melkveehouders blokkeren vanwege fouten in de administratie. Zo schreven boeren meerdere kalfjes toe aan één koe. Andere koeien die hadden gekalfd en dus melk geven, werden niet opgegeven, zodat boeren in werkelijkheid meer melkkoeien hadden dan is toegestaan. In de petitie stellen boeren dat bedrijven zijn geblokkeerd waarvan helemaal niet is bewezen dat de eigenaren zich schuldig maakten aan fraude. Ze eisen dat die melkveehouders met spoed weer aan de slag mogen. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op, heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat, hij geen leider, dat een leider niet langer moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij, ANC, dringt al langer aan op zijn vertrek. Tot nu toe heeft Zuma zich daartegen verzet. De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur om verschillende corruptieschandalen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Ze noemen hem ook een moedig en invoelend mens, schrijft het Koninklijk Huis in reactie op het overlijden van de oud-premier. Lubbers overleed gisteren op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Het weer op steeds meer plaatsen gaat het regenen en in het midden en oosten is kans op sneeuw, natte sneeuw en gladheid. Overdag eerst bewolkt met soms regen of motregen. In de loop van de dag klaart het op en het wordt 5 tot 9 graden.